Gert met het NOS Journaal. In Nederlandse ziekenhuizen zijn in een jaar tijd naar schatting ruim duizend patiënten overleden... door een fout die waarschijnlijk had kunnen worden voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat het relatief vaak fout gaat bij behandelingen die technische vaardigheden vereisen. De onderzoekers adviseren om meer aandacht te besteden aan het stellen van diagnoses... het toepassen van medische technologie en de zorg na een operatie. Op de hoge snelheidslijn tussen Amsterdam en het zuiden zijn betere prestaties mogelijk dan de NS tot nu toe levert. Staatssecretaris Van Veldhoven schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat drie andere vervoerders mogelijk beter voor de dag komen dan de NS nu, al hebben ze nu nog niet voldoende treinen. Ze komen pas in beeld als de NS drie keer op rij de afgesproken prestaties niet haalt. Eerder dit jaar werd een boete opgelegd wegens de vertragingen. De burgemeester van de Duitse stad Altena is neergestoken vanwege zijn immigratiebeleid. Andreas Holstein zei dat vandaag op een persconferentie. Holstein werd gisteravond in een shawarmazaak aangevallen door een dronken man met een mes die hem verwijten maakte. De burgemeester zegt dat de steekpartij het gevolg is van het vergiftigde klimaat op sociale media over vluchtelingen. Paus Franciscus heeft in Myanmar opgeroepen tot verzoening en respect voor de mensenrechten. Hij deed dat na een gesprek met regeringsleider Aung San Suu Kyi. Of hij met haar het lot van de Rohingya heeft besproken is niet bekend. De moslimminderheid wordt in Myanmar vervolgd Honderdduizenden zijn uitgeweken naar het buurland Bangladesh. De politie heeft een 24-jarige man aangehouden in het onderzoek naar een overleden baby uit Breda. De verdachte is de vader. Het jongetje van zeven maanden werd vorige week zondag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij onwel was geworden. Een dag later overleed hij. Volgens Omroep Brabant was de baby eerder voor een langere periode uit huis geplaatst. Het weer vanmiddag vooral in de noordelijke helft van het land nog buien. Het is zo'n 7 graden. De wind waait uit het westen of noordwesten en is matig tot krachtig. Vanavond en vannacht vooral buien in de kustprovincies. Morgen weer zon, wel hier en daar een bui. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad problemen bij Den Haag op de A4 vanuit Amsterdam. Bij het knooppunt Prins Klausplein is een betonmolen een deel van zijn lading cement verloren.